is de Jong met het NOS-journaal. De zorgpremie dreigt de komende tijd flink te stijgen... doordat dure specialistische geneesmiddelen steeds duurder worden. In 2011 bedroegen de kosten voor deze medicijnen 700 miljoen euro. Eind 2013 was dat 1,5 miljard euro. Een groep van ziekenhuisapothekers, artsen en zorgverzekeraars wil dat de dure medicijnen, als er geen patent meer op zit, vervangen worden door goedkopere kopieën. Honderden passagiers van vijf Eurostar-treinen hebben urenlang vastgezeten... omdat het vermoeden bestond dat er migranten op het spoor in de kanaaltunnel liepen. Vier treinen stonden aan de Franse zijde van de tunnel vast, de vijfde aan de Britse kant. Twee treinen moesten uiteindelijk terug. Vluchtelingen proberen geregeld vanuit Calais stiekem met de trein of in een vrachtwagen naar Groot-Brittannië te komen. Het kabinet subsidieert rijksmonumenten die maatregelen nemen om energie te besparen. Minister Bussemaker stelt de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor een proef waaraan 18 monumenten meedoen. Daaronder zijn molens, boerderijen en voormalige fabrieken. Bussemaker benadrukt dat er vaak dure ingrepen nodig zijn als gebouwen duurzamer worden, terwijl de cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. De explosie van maandag in een chemische fabriek in China heeft vijf levens geëist. De ontploffing gebeurde in de stad Dongjin in het oosten van China. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het was de vierde explosie bij een chemisch bedrijf in korte tijd in China. Het zwaarste ongeluk gebeurde vorige maand in Tianjin toen er meer dan 150 doden vielen. De politie in Wenen heeft een bestelbusje onderschept waarin 24 jonge Afghanen gepropt zaten busje kwam waarschijnlijk uit Hongarije. De chauffeur is opgepakt. De Afghanen zaten opgesloten in het busje... waarvan ook de deuren en ramen gesloten waren. Ruim een week geleden werd langs een snelweg in Oostenrijk... een vrachtwagen ontdekt met de lijken van 71 vluchtelingen. Het weer, opklaringen. Aan de kust plaatselijk een bui. In de loop van de ochtend geleidelijk overal buien. Het wordt vanmiddag 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 en voor knooppunt Watergaasmeer 6 kilometer. Op de A4 Halfvliet richting Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 3 kilometer.